beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage. huh drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. can still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. The beat goes on. Wat een prachtige antieke. Ho, om het tweede uur van de show mee te beginnen. Sunny and Cher. En the beat goes on. Nou, dat zou je kunnen zeggen van het tweede uur Hierbij bij Want we gaan lekker wat meer tempo maken dan het vorige uur. En daardoor gaan we je oren natuurlijk extra verwennen. En ook in de show zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Wat erin zit, dat hoor je straks. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar zoals gezegd, heerlijke muziek. Ja, gewoon om de zondag lekker mee te beginnen. Het wordt een warme dag, een graad of 26. Het wolkje schuift nu dan voor de zon. Maar het blijft volgens mij behoorlijk droog. De kans op regen is maar 0,7 millimeter. again. Somehow, Rita Meijer. god, wat is dat lang geleden dat zij dit prachtige nummer zong. Why Tell Me Why hier in eh, de ja, zondagmorgen van GoFM. En een mooi swingend nummer van Casey en the Sunshine Band ja, ik genoot wel mee van Your Booty. Eh, heb je onze website al eens bekeken vandaag? Ehm, wel een goed plan hoor om dat te doen. Want daar staat het nodig op. Bijvoorbeeld het nieuws dat de nieuwe operatiekamers van Zorgzaam officieel zijn geopend. Dat ziet er prachtig uit. De beelden zie je op onze website. www.go-rtv.nl everywhere blowing in your face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love when the evening shines. toch word je hier weer lekker ontspannen van. Ook op zo'n zondagmorgen als vandaag. Hey, misschien ben jij wel bezig ehm, met het ontbijt. Het late ontbijt. Mm -hmm, zou zomaar kunnen. Als dat het geval is, smakelijk. Of misschien ben je al bezig met de brunch om dat klaar te zetten. Nou, dan wordt dat natuurlijk ook wel weer leuk zo meteen. En een mooie dag voor de boeg. Een mooie dag om lekker te gaan wandelen bijvoorbeeld. Hè? geweldige muziek van The Jacksons. Ja, zo heette ze toen. Daarvoor de Jackson 5. Waarom eigenlijk? Dat ze de naam hebben veranderd. Geen idee. Wel lekker dus. Can You Feel It en Jackson en Sky High uit 1975. Zometeen de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan u... wat kunt u eh, ja, uren achter elkaar doen? Je hoort het zo meteen over een minuut of vijf, zes hier bij GoFam. Maar eerst Hans van Eyck. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders, anders dan je verwacht. Hey. En niemand die alleen maar haat of liefde voelt. We zijn allemaal een mens van vlees en bloed. En we kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi en je bent wie je bent. Yeah. Leef met jezelf en Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn. niemand heeft de waarheid vol in beeld. Maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent. waar we bruggen moeten bouwen. En we plakken etiketten op het hart van iedereen. Maar het leven is geen leven als geen mens van je wil houden. Dus we moeten bruggen bouwen. Over alle kloven heen. the love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Ooh, ooh. I've got a hammer and I've got a bell. Now I've got a song to sing. brothers and my sister ah, all over the land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. All over the land. Ach, Trini Lopez. En If I Had A Hammer. We zijn wel aan het hout bewerken vandaag. Want dus straks hadden we ook al Jigsaw aan het figuur zagen een mooie brug naar wat we gaan krijgen van eh, Jeroen van Gent. Want hij eh, vraagt zich af, wat kunt u makkelijk uren achter elkaar doen? Nou, figuurzagers en timmerlieden kunnen dat. Maar hij schrijft hier bij zijn eh, stukje... Heeft u nog tijd voor uzelf en wat doet u dan graag? Jeroen van Gent was weer eens op straat en hij vroeg zich af wat u nou makkelijk uren achter elkaar zou kunnen doen. Nou ja, dit zijn uw antwoorden. Eh, breien, lezen, zeilen. Urenlang zeilen, ja? Ja, ja? <laughs> Dat, eh, als je gewoon op, op, op zee zit, dan eh, zijn het wel soms zes, zeven uur dat je aan het zeilen bent. Ja. Oh, wauw. Dat is echt lekker rustig aan je hoofd leegmaken of zo. Ja, ja, is ook, ja. Doet u dat alleen? Nee, dat doe je op zeezeilen doe je meestal gewoon samen. Ja. Dus je heeft een, een, een, partner of zo die dat dan doet, of weet ik veel. Eh, ja, samen. Eh, alleen eh, gaat niet. Nee, nee, want dat is misschien wel gevaarlijk. Want het is niet binnenwater, maar zee. Ja, op zee, ja. Dat is wel best wel... Ja, we zijn begonnen natuurlijk op de binnenwateren en iedere keer een stapje verder. En eh, ja, op het laatst dan eh, ben je, zit je gewoon op zee. En de combinatie, breien en zeilen gaat niet, hè? Dat, <laughs> nou, het heel rustig is wel. Ja, ja, als die op de automaat staat, dan kan je wel eh, wat nou, zeilen. Nou, Met heel rustig weer en windje achter, ja. Oké. Lezen. Ja, ja lezen. Ik kan een boek, een, een boek op een dag lezen. Een boek op een dag? Ja, als, een, als het een boek van 200, 225 pagina's, dat kan op een dag, gaat dat er wel doorheen. En is het dan eh, eh, een verhaal of eh, fictie of non-fictie? Ja, fictie. Ik, ik hou veel van literaire thrillers. Het maakt niet uit waar het over gaat. Een beetje spanning, een beetje... Wat leuk. Ja, ja. In één ruk uit? Ja, die kan ik in één ruk uitlezen. Dus kortom, de mensen weten altijd uh, verjaardagscadeautjes voor u. nou ja, met de kringloop van tegenwoordig ben je voor, oh. één, ben je voor één euro ben je weer onder de pannen. of soms wel onder de euro. Dus, ja, dat is heel mooi. Ja. Wat kunt u makkelijk uren achter elkaar doen? Jeetje, genieten van de natuur. Wandelen, fietsen. Je hoofd leegmaken. Het is al zo'n hectische toestand overal. Precies. Dus een eh, ontspanning vind ik op dit moment heel belangrijk. Ja. En daar steek ik ook veel eh, tijd in. Want eh, ja, je wil ook niet te gestrest raken, zeg maar. Ja, precies. Het is allemaal al zo moeilijk zat. Ja. En hoe doet u dat? Gaat u natuurlijk gewoon wandelen, fietsen? Ja, ja ik fiets. Ja, heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja, we komen eigenlijk officieel uit de Hoekse Waard. Ja, het boerenland, dat trekt sowieso al. Ja. Dus eh, eigenlijk een beetje met de natuur grootgebracht. gebracht. Eh, lezen, ja. Eh, tuinieren, fietsen, ja. <laughs> wandelen. Nee, ik, ik verveel me nooit. En wat is de, meest, de, de, de, de grootste die bovenaan staat, de meest favoriete? nou, ik vind juist dat afwisselen vind ik zo leuk. Ah ja ik heb hobby ook, eh, ik heb een cabrio eh, heb ik. En een cabrio met dakkopen is natuurlijk ook ultiem. Eh, dus ik ga nu, morgen rijden we naar Italië toe voor een paar weken. En ja, dat is ook een ontzettend leuke hobby. Ja. Maar dat combineerde dan met wandelen en met fietsen. Lezen? Ja. Ik ben gek op lezen. Ja. En lopen? Ik ben ook gek op lopen. <laughs> Wat leest u zoal? <laughs> ik lees alles, maar ook eh, ja, biografieën of autobiografieën of geschiedenisboeken. ja. Ik weet niet of u eh, eh, kinderen of kleinkinderen om u heen heeft, maar lezen ze ook nog? Probeert mm, je ze te helpen? <laughs> weinig. Er zijn gymnasiummeisjes, meisjes, ja. maar ze zijn heel knap. Maar veel lezen doen ze niet. Veel lezen doen ze niet, hè? Nee, want ze moeten natuurlijk met die eh, online eh, alles doen. Dat duurt een hele tijd. Dat vraagt veel tijd ook. Wat kunt u makkelijk uren achter elkaar doen? Ik? Eh, nou, nou, niet veel meer. Ik ben nu 76 jaar, dus ik doe niet veel meer. Hij moet wel wat doen. Oh, hij moet wel, wat doen. Dat zegt uw vrouw, die komt even... Ja, die komt even helpen. Maar wat moet u doen dan? Wat is, wat is verplicht? Ah, Nee. <laughs> Stofzuigen, weet ik veel. Nou, <laughs> eentje in de week de trap even. En de rest oh. is eh, een beetje in de tuin rommelen. Maar ik ga altijd eh, vrijdagmorgens ga ik, eh, naar de voetbal hier, naar de bongen. Ik heb geen dingen meer die lang moeten, maar ik, ga makkelijk fietsen. Oh. Anderhalf, twee uur, ga ik fietsen en dan ben ik toch in beweging. Ja, precies, voor de leeftijd lekker een beetje soepel. Ja. Werk aan de stamboom in de heritage. Hoe heet ja. dat ook alweer? Genealogie? Genealogie, ja. ja. Is dat zoveel werk dan? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, je moet heel veel invoeren. Ja, gegevens en zo. Ja, ik heb familie die eh, in, hoe heet dat, Salt Lake City, Mormonen, die hebben het ook altijd daarover. Eh, kunt u, doet u dat dan zelf? Of moet u daar dan dingen voor raadplegen, boeken lezen? Of ja, ik kijk in archieven, digitaal. Ja. En dat is dan de familie? Ja, mijn familie Alblas. Juist. Bent u al heel, eh, aardig opgeschoten door mij? Ja, 14 zoveel. 14 zoveel? Zoveel terug? Dat is wel heel veel. Dat is iets wat u uren achter elkaar kunt doen. Ja, Hè, Wim? Tot vervelendste. <laughs> tot, dus, zeg je nou, zeg maar. Ik zeg tot vervelendste. Oh, oké. Okay. Dan ben je echt helemaal vertrokken, Maar geconcentreerd. Ja, eh, dat is zo. Wat leuk, bijzonder. ja. ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. say I'm crazy. Doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. directions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. hesitation. My world is falling behind. While I build it through my tears, and the shadow makes it clear. Precious time was spent, and I, I'm left on my own. But the wind still cries out loud. Broken dreams are just a cloud. pain I feel. Absentmindedly, I deal a game for two. Then the doorbell stands accused and acquaints me with the news. speciaal voor eh, onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Hoorde je zojuist Watching the Wheels. Ja, van John Lennon. En eh, omdat ik het gewoon leuk vind om het voor je te draaien. The Guys and Dolls en Broken Dreams. Yo, het is alweer eh, kwart voor twaalf geweest. Wat gaat de tijd snel. Nou oh ja, misschien vandaag niet snel genoeg. Want ik wil eigenlijk best wel lekker naar buiten. Want het is zulk prachtig weer. Komt er echt aan. Een hele mooie dag. Mooi om buiten te zijn. En dan een wilde ritme erop nahouden. Mm, geen goed idee. Hier is René Vroger. drums. Dus om zeep ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitz leven heb. Want dat hoort zo bij een smartphone. Maar mijn leven was nog nooit zo nep. Een smartphone, zeggen ze, is een handig ding. Maar ik voel mezelf een ellendeling. Blijf selfies op mijn Facebook zwieren. En ik post filmpjes van dieren want zonder volgers loopt je leven man. Ik fotografeer wat we gaan eten. En dan een foto van de drank. En dan nog meer foto's van eten. Het is om zeep, ik kocht een smartphone. En doe alsof ik een blitsleven heb. Want dat hoort zo bij een smartphone. Maar mijn leven was nog nooit zo ik snap ja dat het leven swingend is. En andere onzin die nooit dringend is. Ik Instagram dat ik gelukkig ben. Dat ik alleen maar toffe mensen ken. Maar weet dat dat dus een absolute dikke vette leugen is. Dat ik de telefoons van vroeger mis. Telefoons waren zware apparatuur hingen vast, puur natuur met dikke draden aan de muur. Het is om zeep, ik kocht een smartphone. En doe alsof ik een blitz leven heb, want dat hoort zo bij een smartphone. Maar mijn leven was nog nooit zo nep. Ik weet ondertussen ook wat Tinder is. Je leeftijd vormt daar echt geen hindernis. Op Tinder wordt gelogen en verdraaid hopende dat je niet wordt weggezwaaid. Waardoor je plotsklaps aan het skypen bent met iemand die je dus totaal niet kent. Ik had eerst niet door dat het een del was. Ze vroeg me of ik Bart Kael was. Hij had niet door dat het een del was. Hij had niet door dat het een del was. Toen bleek al gauw dat ze het wel was. Wat een geweldig nummer weer van Bart Peters. Maakt eh, heel vaak van dit soort eh, prachtige, prachtige nummers. Ja. dat is nog zo'n mooi lied van een paar jaar geleden. Brood op zondagmorgen. Ja, dat is ook geweldig. Ga ik eh, volgende week of zo of twee weken naast draaien. Ah, ehm, <clears throat> ja, het is alweer het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Wat is het snel gegaan. Volgende week is er weer zo'n show bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. En dat je mijn gezelschap eh. houdt. Houd dit tussen onze website in de gaten. www.go-rtv.nl Daar vind je alle informatie over ja, de omroep natuurlijk. Tot besluit van deze show. Van McCoy en de Soul City Symphony en Soul Cha-Cha. Wat mij betreft een mooie, zonnige, warme dag. En eh, ja, ik hoop dat je er weer bij bent. Volgende week zondag om 10 uur. Tot dan.